uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De laatste van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland... zijn gestopt met geld investeren in de tabaksindustrie en in kernwapens. Volgens de fondsen zijn de afgelopen jaren goede rendementen gehaald... maar is het niet meer verantwoord om erin te investeren. Ambtenarenfonds ABP en de Fondsen voor Metaal en Techniek... hebben afgelopen jaar alle investeringen in tabak en kernwapens al verkocht... En nu volgt ook het pensioenfonds voor de bouw als laatste van de grote vijf. Ook steeds meer kleinere pensioenfondsen doen de investeringen in tabak en kernwapens in de ban. China heeft een ruimtevaartuig laten landen op de achterkant van de maan, meldt de staatstelevisie. En het is voor het eerst dat een land dat voor elkaar heeft gekregen. De maanlander Chang'e 4 gaat drie maanden onderzoek doen. Het ruimtevaartuig werd al begin december gelanceerd... maar heeft nu pas de landing ingezet vanwege het zonlicht op de landingsplek. De maanlander heeft zonlicht nodig om energie op te wekken. De achterkant van de maan is meestal donker. Rederij MSC heeft een bergingsbedrijf ingeschakeld... om de overboord geslagen containers in de Waddenzee op te sporen en uit zee te vissen. Dat schrijft het Zwitserse bedrijf in een verklaring. Gespecialiseerde schepen met sonar zijn ingezet. Vanwege storm verloor het schip, de MSC Zoe, gisteren zo'n 270 containers... en in zeker drie daarvan zitten gevaarlijke stoffen. Reddingswerkers hebben tot nu toe 33 lichamen geborgen... uit het ingestorte appartementencomplex in de Russische stad Magnitogorsk. Dat melden Russische media. De autoriteiten hebben weinig hoop dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. De temperatuur in Magnitogorsk ligt rond de min 20 graden. Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is de instorting op Oudjaarsdag waarschijnlijk het gevolg van een gasexplosie. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, hier en daar een bui... en in het zuidoosten mogelijk natte sneeuw. Het blijft vandaag bewolkt. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen ook grijs en soms wat regen.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 Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history. coat just for a little kiss, a diamond ring and motorboat just for a little kiss. He said, I'll buy out the stars, everything I have is yours. I will be your Santa Claus just for a little kiss. I'm getting nothing for Christmas. My Cause I didn't wanna be bad. Jack promised me a ruby clip just for a tiny squeeze, a wardrobe plus a Paris trip.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 www.zfmzandvoort.nl we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks.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 Take a deep breath and blow. Get loose. certified quality. Quality. And that the girl I need and I cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy. Yeah, man, right. Shonda Paul alongside Beyonce.